Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een explosie in Vlissingen zijn vier woningen zwaar beschadigd geraakt. Het incident gebeurde om even na twee uur vannacht. Drie mensen moesten worden behandeld omdat ze verwondingen hadden door glasscherven, meldt de veiligheidsregio. Eén slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Er is nog niemand opgepakt voor de explosie in Vlissingen. De politie heeft een speciaal team opgezet dat de railschoppers in Den Haag gaat opsporen. Tot nu toe zijn 30 mensen aangehouden. Naar verwachting volgen er nog meer arrestaties. Bij de rellen werd de politie bekogeld met stenen en vuurwerk. Twee agenten raakten gewond, net als zes journalisten. De rellen ontstonden bij het vreedzame anti-immigratieprotest op het Malieveld. Op de naastgelegen A12 werd de politie aangevallen door een groep van meer dan duizend demonstranten. Later trok ook een groep railschoppers de binnenstad van Den Haag in... waar bij het partijkantoor van D66 vernielingen werden aangericht. Politieke partijen van links tot rechts hebben het geweld fel veroordeeld. De missionair premier Schoof noemde het geweld schaamteloos. Een motorrijder is om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Den Bosch. slachtoffer van 30 komt uit Os. De motorrijder kwam zeer waarschijnlijk in botsing met een auto.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 想。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

en luister live mee. Via zfm-live.nl it. Just go ahead devil van Zandvoort. Dit is ZFM.